Come over here and pop and fill She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say a murder commit there. Me not stop look for the body can't fit yeah. She a top thing she legit yeah.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 Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf in Heerenveen... reed hij een nieuw baanrecord op de 1000 meter. Op gepaste afstand eindigde Koen Verwij als tweede... en die is daarmee ook zeker van de 1000 meter in Pyeongchang. Jorien Termos kan haar Olympische titel op de 1500 meter niet verdedigen. Ze kwam niet verder dan een teleurstellende vijfde plaats. En dat was niet genoeg voor kwalificatie. Irene Wust won de afstand, gevolgd door Lotte van Beek en Marit Leenstra. Deze drie schaatsers mogen in Pyeongchang wel meedoen op de 1500 meter. De beurzen in Europa hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug. De AEX-index in Amsterdam sloot vanmiddag op bijna 545 punten. Dat is een stijging van meer dan 10 vergeleken met vorig jaar. Ook andere beurzen stegen flink, alleen de beurs van Londen bleef een beetje achter. De goed draaiende economie, de aantrekkende wereldhandel, stijgende bedrijfswinsten... en een vloed aan fusie en overnames hebben de koersen flink hoger gezet. In Frankrijk zijn de opnamen voor een romantische speelfilm stilgelegd... omdat die zich afspeelt tegen het achtergrond van de aanslag in het Bataclan Theater in Parijs. De film van de publieke omroep France 2 was aangekondigd als een prachtig liefdesverhaal. Maar nabestaanden van slachtoffers van de aanslag noemen het project pijnlijk... en waren een petitie tegen de film begonnen. Die was bijna 40.000 keer ondertekend. De voormalige Veronica-dj Adam Curry krijgt de Marconi Oeuvre Award 2017. Dat is een jaarlijkse prijs voor iemand die veel heeft betekend voor de Nederlandse radio. Curry presenteerde in de jaren 80 het populaire radioprogramma Curry en Van Inkel met Jeroen van Inkel. Later stapte hij over naar de tv-muziekzender MTV. Volgens de jury is Curry een grote voorganger van social radio. Onder meer omdat hij de podcast op de kaart heeft gezet weer. Regen en natte sneeuw. In het noorden kan het nog glad zijn. De temperatuur is een graad of twee en die loopt de komende uren op.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 Ga ervoor zitten. Maakt niet uit. Trap het gaspedaal in. En dans die kerstcalorietjes maar eraf. De komende twee uur live in de mix. DJ JK, DJ Dion Cindy, See it sessions. you see a challenge to breathe united You can find sunshine in the I will come running when you call my name Even a broken heart can beat again Forget about the one who caused you pain I swear I love you in a different way promises. I'ma keep it. een feestje. Doe gezellig met ons mee. Twee uur lang, non-stop live in de mix. DJ JK, DJ Dion City. Op jouw enige echte CFM Zandvoort. instead. we space. Under the new shit. to the world. I can do, do I can do. Zandvoort. comando. Con felicidad. Caballeros. Con felicidad. Olé, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Ay, qué buena noche, buena. Con felicidad. A la entre amigos. Con felicidad. Es bien tomando, Con felicidad. Caballeros. Con felicidad. Olé, lo, le, lo, lo, lo, le, lo, le, lo, chicks. Pussy Pussy I like my chicks. bet like a exactly where you're heading. You know it's getting closer.